Ze was mooi als de lente, net zo jong en zo teer. Ze was mooi als de lente, ik vergeet haar niet meer. Veel te mooi en onschuldig, veel te lieflijk was zij mijn hart sloeg ongeduldig, maar de wind zei tot mij. Ze zal jou alles geven en ik ken je te goed. Want een liefde voor het leven zit jou de nooit is zij meer verschenen die ik zo heb bemind nu de herfst is gekomen zijn mijn ogen nog nat om verlangens en dromen bladeren vallen, waar de wind weer verscheen, alsof zij me vertellen hoe een liefde verdween. Ze was mooi als de lente, net zo jong en zo teer ze was mooi als de lente. Ik vergeet haar nooit meer. Veel te mooi en onschuldig, veel te lieflijk was zij. Mijn hart sloeg ongeduldig, maar ze was niet voor.